De kampen worden voor 31 januari gesloten. In de overvolle kampen worden ruim 130.000 Tamils vastgehouden. Een half jaar geleden werden er 300.000 mensen in opgevangen... die waren gevlucht voor de strijd tussen het leger en de Tamil-tijgers. Bewoners mogen pas weg als vaststaat dat ze geen banden hebben... met de verslagen rebellenbeweging. Er zijn veel klachten over het voedsel en de sanitaire voorzieningen in de kampen. Sri Lanka staat onder internationale druk om de Tamils te laten gaan. De politie in Italië heeft twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslagen in Mumbai van vorig jaar. Het zijn een vader en een zoon uit Pakistan. Ze werden aangehouden in de Noord-Italiaanse stad Brescia. Volgens de politie leverden de mannen logistieke steun voor de terreuraanslagen. Ze runden in Italië een geldoverboekingskantoor. Ze zouden onder valse naam een internettelefonieabonnement hebben gekocht... dat een dag later werd gebruikt door de terroristen in India. De aanslagen in Mumbai waren in november vorig jaar. Meer dan 170 mensen kwamen om het leven. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn zeker 37 mijnwerkers omgekomen. 71 zitten er vast onder de grond. Op het moment van de explosie waren bijna 530 mensen in de mijn aan het werk, van wie het merendeel uit de mijn wist te ontkomen. Er is een onbekend aantal gewonden. Reddingswerkers proberen contact te krijgen met de ingesloten mijnwerkers. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten, niet ver van de grens met Rusland. Het is het zoveelste ongeluk in een kolenmijn in China. De sector is berucht vanwege de slechte staat van onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Het weer in het midden en oosten eerst nog wat regen, geleidelijk overal droog en vanuit het zuiden zon.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 net nu. Tap terug bij Tap Seppi aflevering 646. Het tweede uur van eh, dit programma zal geopend worden door de cd Sensory Perception van Dené Bulé. En eh, het is een eh, meditation and relaxation soundscapes. Nou, dat hoor je wel. We beginnen met een stukje regen. Daarna gaan we door met Light and Spirit van even kijken, van Hans Christian. Veel plezier voor dit tweede uur. thank you que kumaki y ya wawapanu A Hojita delgada yo te ensartaría, Cholita mañosa yo te amansaría. A hojita delgada, yo te ensartaría, Lolita mañosa, yo te amansaría. meña de pelo largo, que es lo que me hace Make yourself comfortable, sitting or lying down. And when you're ready, allow your eyes to close. Let the body adjust itself as it needs to so that you're comfortable. And over the next few minutes, allow the body to relax. breathing in your own natural rhythm with each out breath, letting go of any tension. With each exhalation, letting the body relax a little more deeply. letting the mind relax. Continuing to breathe at your own pace, with each out breath allowing a distance between you and your thoughts. Letting any thoughts that might be there pass by, just as if they are pieces of driftwood in a river flowing by you. the body and mind relaxed, as you continue to breathe easy and naturally, you can watch any feelings that might be there right now and just allow a distance between you and those feelings. busyness of the body, of thinking and feeling. With each out breath, you can relax into the still, silent space inside. If you become distracted by anything inside or outside you, when you notice that, gently bring yourself back to the process of consciously relaxing. Take a few minutes now to allow the memory of a beautiful moment in your life to emerge. A time of laughter and lightness when you felt carefree, happy to be alive. This will become the foundation for your bubble of joy. השירים אשר לשלמה. ישקן מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לריח שמניך, טובים שמן טורק שמך. את הכרמים. כרמי שלי לא נטרתי. הגידה לי שאהבה נפשי. איכה תראה אינך יפה, דודי, אף נעים, אף ארסן רעננה. קורות בתינו ארזים, רכיתנו בורטים. niet meer bestaand Easy Digit Music. Eh, label was dan uit eh, Duitsland. Muziek van eh, Gene met hoofdletters en puntjes ertussen. En deze cd heette Negev Fever. Ehm, we gaan afsluiten met ditzelfde label. The Coral Sea. En dat is een meditation en recreation music. Nou ja. En dat allemaal tot het eind van dit programma. Tap Zappie, aflevering 646. Je kan het allemaal nog eens nalezen op www.zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar programma info. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot volgende week en een hele, hele goede nacht. Dag.